Volgens regionale media hebben ze pallets op de weg gelegd... en die in brand gestoken. Automobilisten die vanuit België richting Maastricht gaan... moesten afgelopen avond omrijden. President Trump heeft met zijn vrouw Melania een verrassingsbezoek aan Amerikaanse militairen in Irak gebracht. Volgens het Witte Huis zijn de twee laat op kerstavond naar het Midden-Oosten gevlogen. Het is het eerste bezoek van Trump aan troepen in een strijdgebied. Er was geen ontmoeting met de Iraakse premier Mahdi. Volgens het Witte Huis kon dat niet vanwege de veiligheidsmaatregelen... en omdat Trump zijn bezoek pas op het laatste moment had aangekondigd. Mahdi laat weten dat een gesprek in Irak niet kon doorgaan... vanwege oneenigheid over de opzet van de ontmoeting. Ze hebben elkaar wel gebeld. In Zuid-Afrika is een Nederlandse man verdronken... toen hij in de Indische Oceaan aan het zwemmen was. Hij kwam samen met twee gezinsleden in een sterke stroming terecht... die hen de zee insleurde. De twee anderen werden gered, maar de man verdween... en werd later dood uit het water gehaald. De identiteit van het slachtoffer is niet bekendgemaakt. De aandelenbeurzen op Wall Street zijn weer sterk hersteld... na de koersdalingen van kerstavond. Net voor sluitingstijd stond bijvoorbeeld de Dow Jones... 5 hoger dan het slot van maandag. Toen beleefden de Amerikaanse beurzen de slechtste dag voor kerstmis ooit. Een van de oorzaken was de kritiek van president Trump... op de leiding van de Amerikaanse bank. Afgelopen dag nam hij wat kritiek terug... Het weer nog. Het koelt vannacht af tot min 4 in het zuiden... tot plus 2 graden in het noorden van het land.